De netto-winst steeg met 3 bijna 3 In de vorige kwartalen liep de omzet terug onder invloed van de economische crisis. KPN hield de winst op peil door banen te schrappen. Het weer. Vanuit het westen meer bewolking. Tegen de avond kan er wat lichte regen vallen.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 Het kabinet zal de samenwerking zoeken en zich inzetten voor zoveel mogelijk steun, voegde hij eraan toe. Als het kabinet één ambitie heeft, is het om sterker uit de crisis te komen, zei Rutte verder. Hij gebruikte daarvoor de uitdrukking, we moeten snoeien om te groeien. In Indonesië worden na een tsunami nog zeker 160 mensen vermist. Gisteren was er ten zuiden van Sumatra een aardbeving met een kracht van 7,5 op de schaal van Richter. De aardbeving veroorzaakte een tsunami die het dorpje Betumonga verwoestte. Betumonga had ongeveer 200 inwoners, daarvan zijn er pas 40 teruggevonden. Er wordt ook gezocht naar een boot met zeker acht Australiërs die na de aardbeving van de radar is verdwenen. De Deense windturbinefabrikant Vestas gaat 3000 banen schrappen in Denemarken en Zweden. Reden is dat er volgend jaar in Europa minder windmolens worden gebouwd dan verwacht, omdat windmolens die in Azië en Amerika worden verkocht daar gebouwd gaan worden. Vestas is de grootste fabrikant van windturbines ter wereld en heeft in totaal 21.000 werknemers. In Vught heeft de politie vannacht uren gezocht naar een pyromaan die al weken actief is. Een getuige had gezien dat iemand zijn auto in brand probeerde te steken. Toen de politie aankwam vluchtte de verdachte. De zoekactie met onder meer een speurhond had geen resultaat. Er is niemand opgepakt. Gisteravond vloog in Vught de negende auto in anderhalve week in brand. De komende kabinetsperiode worden treinkaartjes vermoedelijk 10% duurder. Dat schrijft reizigersvereniging